Na acht jaar in de dodencel werd ze vorig jaar vrijgesproken door de hoogste rechter van Pakistan bij gebrek aan bewijs. Dat leidde tot felle protesten van radicale moslims het Hof handhaafde de vrijspraak waardoor Asia Bibi het land uit mocht. Nederlandse gemeenten dreigen de jeugdzorg en de psychische zorg voor kwetsbare mensen terug te geven aan het Rijk als er niet snel meer geld komt. Dat staat in een open brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Steeds meer jongeren hebben hulp nodig en sinds 2015 zijn gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Ze zeggen dat ze hiervoor van het Rijk niet genoeg geld krijgen, dus draaien ze zelf op voor die extra kosten. Volgens de voorzitter van de VNG staat de gemeente het water tot aan de lippen. Iran zet Europese landen, Rusland en China onder druk om opnieuw te gaan onderhandelen over het nucleaire akkoord uit 2015. President Rouhani wil binnen 60 dagen nieuwe afspraken maken. Anders gaat de productie van verrijkt uranium omhoog. Precies een jaar geleden trokken de Verenigde Staten zich terug uit het akkoord... en voerden weer sancties tegen Iran in. De verhoudingen tussen de VS en Iran worden de laatste tijd steeds slechter. In Maastricht zijn bij een steekincident in een GGZ-instelling meerdere gewonden gevallen. Het gaat om een patiënt en enkele medewerkers van de instelling. De verwondingen zijn volgens de politie niet ernstig. Het is nog niet duidelijk wat het motief voor de steekpartij is.